Een nieuwe kap is vooralsnog met succes over het lek geplaatst. Het is voor het eerst dat er geen olie meer de zee instroomt sinds een explosie op een boorplatform in de Golf op 20 april. BP zegt dat er nog geen reden is tot juichen. De komende dagen moet blijken of de nieuwe kap het houdt. President Obama noemde het dichten van het lek positief, maar hield verder ook een slag om de arm. De koers van het aandeel BP schoot omhoog na de bekendmaking dat het lek gedicht was. De olieramp in de Golf van Mexico kost BP miljarden dollars. De aanslag van gisteren bij een moskee in Iran is gepleegd door Soenitische rebellen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Soenitische groepering Jundallah, die strijdt tegen het Sjiitische regime in Iran. Bij de moskee in de stad Zahedan kwamen zeker twintig mensen om het leven toen twee zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen. Onder de slachtoffers zijn waarschijnlijk leden van de revolutionaire garde, het elitekorps van het Iraanse leger. Vorig jaar was er ook al een aanslag op dezelfde moskee. Toen vielen er 40 doden. De aanslag van gisteren was een vergelding voor de executie vorige maand van een leider van Jundala door het Iraanse regime. Een pastoor uit Opdam is geschorst omdat hij afgelopen zondag een speciale oranje mis heeft gehouden. Voorafgaand aan de WK-finale droeg pastoor Vlaar een oranje gewaad, zong hij een oranje lied en hing de kerk vol met voetbalvlaggetjes. In het gebed vroeg hij om verbondenheid en teamgeest in het Nederlands elftal. Bisschop Punt van Haarlem vindt de speciale WK-mis ongepast. Hij heeft de pastoor uit Opdam van zijn priesterlijke taken ontheven en hem een bezinningsperiode opgelegd. Volgens het bisdom is Vlaar al eerder op het matje geroepen omdat hij de heilige eucharistie vermengde met wereldse evenementen. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 16.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 streelt. Ze houden ons zo verbonden. zover het ritme van ZFM. Via de